is de Jong met het NOS-journaal. Partij voor een waardig levenseinde op termijn uitbreiden naar mensen jonger dan 75 jaar. Dat heeft lijsttrekker Pechtold gezegd in Nieuwsuur. Er werd daar geconfronteerd met een 57-jarige man met een doodswens. Die zei dat hij niet nog 18 jaar wilde wachten. Pechtold zei dat hij hoopt dat uiteindelijk ook mensen die nog niet op leeftijd zijn... een waardig einde aan hun leven kunnen maken. Hij ziet dat als een teken van beschaving, maar op dit moment is er nog geen politiek draagvlak voor. D66 heeft bewust gekozen voor de grens van 75, zei Pechtold, en wil een lagere grens stapsgewijs aanpakken. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions zal zich niet meer bemoeien met het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de presidentscampagne. Sessions lag onder vuur omdat hij tijdens de presidentscampagne van president Trump gesprekken heeft gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Verschillende politici van de Democraten eisten daarop zijn aftreden. De minister zei dat hij het met de Russische ambassadeur heeft gehad over terrorisme en Oekraïne, niet over de campagne. De politie in Parijs heeft huiszoeking gedaan in de woning van François Fillon, de presidentskandidaat voor Les Républicains. Fillon wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw onterecht heeft laten betalen als parlementair medewerker. Volgens het dagblad Le Parisien hebben agenten documenten meegenomen uit het huis van Fillon. De Franse justitie wil niet reageren omdat het onderzoek geheim is. Fillon is woedend over de beschuldigingen van fraude. Hij noemt de verdenking een politieke moord... en pijnst er niet over zich terug te trekken als kandidaat voor het presidentschap. Het weer, weinig bewolking en minima dicht bij het vriespunt. Het kan plaatselijk glad worden.